krijgen vaak de indruk dat ze niet serieus worden genomen. Het kabinet wil daders die in herhaling vervallen harder aanpakken. Het weer bewolkt vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Bij een matige tot harde zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 8 en 12 graden.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 Volgens het Rode Kruis zijn meer dan een miljoen mensen door de extreme wateroverlast getroffen, vooral in het noordoosten. Ongeveer 400.000 mensen zijn op Sri Lanka op de vlucht geslagen. Door de moessonregens is de oogst van ruim 200.000 hectare rijstvelden verloren gegaan. Het Ahold-concern heeft zijn winkels en zijn reclameuitingen versoberd vanwege het overlijden van Albert Heijn. Er is vandaag geen muziek in de winkels. Ook is er geen reclame op de televisie, hangen er geen vlaggen bij de supermarkten en op sommige plaatsen, zoals het hoofdkantoor, hangt de Nederlandse vlag half stok. Albert Heijn overleed gisteravond op 83-jarige leeftijd in zijn huis in Engeland. Hij was de kleinzoon van de oprichter van het supermarktketen en jarenlang voorzitter van de raad van bestuur van Ahold. De Italiaanse justitie begint een onderzoek naar premier Berlusconi en zijn omgang met een minderjarige danseres in een nachtclub. De zaak draait om een 17-jarig meisje dat mogelijk betrokken was bij prostitutie. Ze zou op feestjes van de 74-jarige premier seks hebben gehad met enkele gasten. Later werd ze door de politie opgepakt wegens diefstal. Berlusconi zou toen zijn macht hebben misbruikt om haar vrij te krijgen. De advocaten van de premier noemen de beschuldiging absurd en ongegrond. Oud-politicus, VVD-politicus Albert-Jan Evenhuis is overleden. Evenhuis speelde in de jaren 70 en 80 een vooraanstaande rol in de VVD. Hij zat bijna 13 jaar in de Tweede Kamer en was ook staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af als bewindsman na berichten over een dubieuze lening en belangenverstrengeling. Hij werd later door de rechter vrijgesproken.